Dat zei hij in een interview met de Amerikaanse zender CBS. Assad gaf in het Engels antwoord op vragen. Over de precieze aard van een Syrische vergelding bleef hij vaag. Men kan alles verwachten, niet alleen van onze regering, zei Assad. Hij voegde eraan toe dat er diverse partijen in het Midden-Oosten zijn met verschillende ideologieën. Een juridische commissie van de Verenigde Naties raadt nieuw onderzoek aan naar de dood van oud-secretaris-generaal Dag Hammarskjöld. De Zweedse VN-chef kwam in 1961 om het leven bij een vliegtuigongeluk in het toenmalige Noord-Rhodesië, een Britse kolonie. Britse onderzoekers concludeerden destijds dat het ongeluk te wijten was aan een fout van de piloot. Twee hoge medewerkers van Hammerskjöld zijn er altijd van overtuigd geweest dat hij om het leven is gebracht. Volgens de VN-commissie is er nieuw belangrijk bewijs in de zaak. In Westervoort zijn 15 jongeren opgepakt voor een reeks vernielingen en diefstallen. Volgens de politie zijn ze schuldig aan zeker 40 gevallen van geweldpleging in het dorp in Gelderland. De politie begon eind vorig jaar een onderzoek naar de overlast die jongeren veroorzaakten in de buurt van een jeugdcentrum. Tientallen jongeren die daar rondhingen pleegden onder invloed van alcohol en drugs vernielingen en diefstallen. Ze stalen onder meer auto-emblemen. Van de opbrengst kochten ze drugs. De uitstoot van broeikasgassen in Nederland was vorig jaar bijna 1% lager dan in 2011. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Weliswaar werd er door de koude winter eind 2012 meer aardgas verstookt, maar dat werd gecompenseerd door minder uitstoot door auto's en doordat er minder elektriciteit werd geproduceerd. Volgens het CBS komt dat doordat er meer goedkope stroom wordt geïmporteerd. In de industrie bleef de uitstoot van broeikasgassen vrijwel gelijk. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving komt Nederland zijn verplichting na om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het weer, af en toe zonnige periode, maar ook buien. Het is zo'n 17 graden. Morgen eerst nog zon, later meer bewolking en ook weer buien. Het wordt morgen, net als vandaag, ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. In de Randstad staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen knopend Raasdorp en Velsen 10 kilometer. Dat heeft te maken met een afgesloten Velzen-tunnel. Die is dicht vanwege een beschadigd plafond door een te hoge vrachtwagen. Dan op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Noodorp en Blijswijk 9 kilometer na een aanrijding. Richting Den Haag tussen Harmen en Nieuwebrug 4 kilometer. A13 Rotterdam tussen Delft en Berkel Roderijs 3. Dan de A15 Rotterdam richting Maasvlakte tussen Spijkenisse en de afrit Brielen 8 kilometer. En aan de andere kant tussen Brielen en Hoogvliet richting Rotterdam staat 12 kilometer. En dat alles heeft te maken met een storing aan de Hartelbrug in Spijkenisse. Dan files op de A20 richting Gouda bij het Terbrechtseplein 4 en bij Moordrecht 4 en richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer. Ten slotte de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum en die file is 3 kilometer.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 Friday night and the Seem to be a nice girl, seem to be a wise girl, seem to be a plain old no surprise girl. So I was a bit surprised just to let my paralyzed when she started to undress me with the steel blue eyes.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 myself. you put the skin in yeah, yeah, message, baby. So sad to see you fade away. I'd like to think that I was just myself again. a te. Ho aperto i miei occhi e vedo fino a te. Amarti è per me.